ook Thijssen met het NOS-journaal. Het plan om moederen die bij hun kind intrekken tekorten op hun AOW-uitkering is van de baan. Dat schrijft de Volkskrant op basis van de voorjaarsnota die vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De mantelzorgboete is een van de meest omstreden bezuinigingsplannen van het kabinet. De wet leidde tot veel verzet van de oppositie en maatschappelijke organisaties en werd ook meerdere keren uitgesteld. De politie heeft in het hele land nog steeds grote problemen met de navigatieapparatuur in politieauto's. De navigatie valt uit, contact met de meldkamer is niet mogelijk en voertuigen kunnen niet de weg op. Dat schrijft de Amsterdamse politiechef Aalbersberg in een brandbrief aan de landelijke politietop, waaruit het AD citeert. Het is niet duidelijk hoeveel politievoertuigen onbruikbaar zijn. Kalveren, jonger dan twee maanden, mogen vanaf vandaag weer op lange transporten worden gezet naar bijvoorbeeld Spanje, Italië en Polen. In 2015 stak de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit daar een stokje voor, omdat er in de veewagens geen geschikte drinkwatervoorziening voor kalfjes was. Die is er inmiddels wel en is ook goedgekeurd. In de Verenigde Staten zijn de opgestapte veiligheidsadviseur Flynn en de advocaat van president Trump, Cohen, gedagvaard door een speciale senaatscommissie. Die wil hen horen in het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. In de dagvaardingen worden Flynn, Cohen en hun bedrijven opgeroepen een verklaring af te leggen en hun persoonlijke en zakelijke administratie te overhandigen. Ook veiligheidsdienst NSA en inlichtingendiensten FBI en CIA zijn gedagvaard. De Europese politieorganisatie Europol heeft fragmenten van foto's van kindermisbruik online gezet. De dienst hoopt zo te achterhalen wie de slachtoffers zijn. Op de fragmenten zijn geen kinderen te zien, maar voorwerpen zoals een plastic tas, een t-shirt of een boek. Europol hoopt dat bezoekers de spullen herkennen en dat daardoor duidelijk wordt waar de foto's zijn gemaakt. Het weer, opklaringen, later overdag zonnig, vrij zonnig zelfs en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.